Kasper Meijer met het NOS-journaal. Een Kamermeerderheid wil dat staatssecretaris Itzinga van Financiën openheid geeft over zijn zakelijke belangen. Niet alleen de SP, GroenLinks, PvdA en D66, maar ook coalitiepartij PVV wil weten in welke bedrijven Itzinga aandelen of andere belangen heeft. Toen hij staatssecretaris werd, heeft Itzinga zijn financiële belangen op afstand gezet. Dat wil zeggen dat hij geen directe invloed meer heeft op besluiten over deze aandelen. Hij vindt de zaak zelf verder een privé kwestie. Albert Heijn haalt per direct verpakte rode druiven uit de winkels. Het gaat om pitloze druiven in verpakkingen van 250 en 500 gram... die een te hoge halte van het gewasbeschermingsmiddel Etefon bevatten. Volgens Albert Heijn kan dit gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De supermarkt roept klanten die druiven met productcode 44G hebben gekocht... dringend op de druiven niet te eten en ze terug te brengen naar de winkel. De helft van de mensen die door een fatbike-ongeluk op de spoedeisende hulp belanden is onder de 16. Dat zegt Veiligheid NL na een zogeheten meetweek... waar alle ziekenhuizen met een spoedeisende hulp aan hebben meegewerkt. In de eerste week van oktober kwamen 96 fatbike-rijders in het ziekenhuis terecht. Veiligheid NL verwacht op basis van deze cijfers dat het gaat om 5000 gevallen per jaar. Voor fatbikes geldt nu nog geen leeftijdsgrens. De meerderheid van de Tweede Kamer wil een minimumleeftijd van 14 en een helmplicht. Bij overstromingen na noodweer in het zuiden en oosten van Spanje zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook is er veel schade ontstaan. Door hagelstenen zo groot als golfballen zijn auto's, gebouwen en zonnepanelen zwaar beschadigd.